Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkiezingen in Spanje zijn gewonnen door de sociaaldemocraten van premier Sanchez. Zijn partij groeit van 23 naar ongeveer 29 procent van de stemmen. Dat gaat vooral ten koste van de conservatieve Partido Popular, die is gehalveerd. Maar het is de vraag of Sanchez verder kan regeren... want voor een linkse meerderheid is hij opnieuw aangewezen... op samenwerking met Catalaanse separatisten. Die lieten in februari de regering van Sanchez vallen. De nieuwe rechtspopulistische Vox-partij kreeg meer dan 10% van de stemmen... en maakt daarmee zijn debuut in het Spaanse parlement. In het eerste kwartaal kwamen ongeveer 5400 asielzoekers naar Nederland... en 840 nareizende gezinsleden. Daarmee blijft de instroom ongeveer op het niveau van de afgelopen twee jaar... blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal eerste aanvragen lag hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar... maar het aantal nareizigers was het laagst in jaren. Van de 5400 eerste aanvragen kwamen er duizend van mensen uit zogenoemde veilige landen, als Marokko en Algerije. Om hen snel terug te kunnen sturen worden die aanvragen als eerste behandeld. Daardoor lopen de wachttijden voor andere asielaanvragen op. De gemeente Amsterdam gaat bekijken hoe incidenten met handgranaten en andere explosieven kunnen worden aangepakt. Sinds vorig jaar worden er steeds meer explosieven gevonden en neemt ook het aantal plofkraken toe. Gisterochtend was er nog een plofkraak in de wijk Nieuw-West. Ook werd er een handgranaat aangetroffen bij een koffieshop aan de Brouwersgracht. Niet alleen ondernemers, maar ook omwonenden en voorbijgangers lopen gevaar door deze explosieven, zegt de Amsterdamse politie. Het weer, vannacht overwegend droog met kans op mistbanken...